Although I'm quite aware that here and there are traces of the care. duality of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Je hoopt dan maar dat het over jezelf gaat natuurlijk, zo'n prachtig lied. Net About the Boy, Dinah Washington. Mooi nummer uit 1992. Je zou denken het is veel ouder, maar het was pas in 1992 een knaller van een hit. Welkom bij de show, welkom bij de zondagmorgen van ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Tot 12 uur ga ik je oren vertroetelen met heerlijke muziek. In het eerste uurtje lekker easy listening om een beetje bij te komen op de zondagmorgen. Muziek van onder andere Gloria Estefan. Goedemorgen. Why be afraid if I'm not alone? Life is never easy. rest is unknown. And up to now, for me, it's been hands against stone. Spend each and every moment. so much stronger holding your hand. Step by step by For me, me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, des Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see minable Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière, toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris Tant pis, ne t'en fais pas et eh. viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Geweldig toch dat Charles als voor tweetalig eh, is? Ja, in dit lied uh, althans. For me, formidable. Tja, wel lekker hoor. Formi, formidable. En Gloria Stefan met Coming Out of the Dark. Om het maar eens in Frans dialect te vertellen. Straks in de show een, eh, een leuk onderwerp. We gaan het hebben over eh, ja, bandenspanning. Het is echt heel belangrijk dat je je banden op eh, spanning houdt. Als je met de auto rijdt natuurlijk. En zeker in vakantietijd. Want dat komt er natuurlijk ook weer aan. Paasvakantie enzovoort. Dan is het heel goed om naar je banden te kijken. Hoe het zit en waarom dan wel. En hoe doe je dat dan? Nou, dat hoor je straks hier na onder andere de Eagles met joh, deze ontzettend lange Last Resort. it's like a missionaries did so many years ago. They even brought a neon sign Jesus is coming. They brought the white man's burden down, brought the white man's rain. Who will provide the grand design? What is your ZVL. settle Lekker rustig, hè? Tja. The Judge. Why not me? <laughs> ja, goede vraag natuurlijk. En de Eagles met Last Resort. Lekker lang, lekker rustig. Terwijl wij eh, hier eh, geweldig aan de koffie zijn. <laughs> Ja, want daar genieten we hier wel van hoor. Trouwens, prima koffie hier in de studio. Ook op deze zondagmorgen, zoals gebruikelijk. En we snoepen er wat bij. En nu zijn we aan eh, een ja, een race bezig. Wie heeft die doos met mini-chocolaatjes als eerste op? Je weet wel van die mini-marsjes, mini-bounties, mini-hup, En, we zijn aan het kijken of we dat voor 11 eh, uur helemaal leeg kunnen krijgen. Dat is een hele opgave. Dus eh, blijf luisteren, want dan weet je of het ons lukt hier bij ZVL. Goed, straks gaan we praten over eh, de bandencheck. Ik ben niet gek, ik doe die bandencheck. Dus blijf luisteren, komt eraan naar bluf. En eh, deze mooie Zeelse harder dan ik hebben kan. Kom je net bij de show? Goedemorgen. Je buien maken vlekken op mijn hagelwit humeur. Ik heb mijn hand maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen dat het werkt, ik heb het geprobeerd, maar hoe ik het ook wend of keer, een huis beschermt lassie in a breakfast mess.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 Ja, ik vind wel lekkere muziek. En ik word er ook wel een beetje ontspannen van. Zeker op zondagmorgen. Zoals eh, dus dit prachtige nummer. Man on the Moon. En verder hoor je Bluff met harder dan ik hebben kan. Juist. Tijd voor ons eerste onderwerp van de show. Straks in tweede uur nog een reportage van Jeroen Vergent. Maar nu gaan we pompen. Hier is verhaal over ja, bandencheck. Doe voor vertrek de bandencheck. Grote kans dat je dat wel eens hebt gehoord of gelezen. Maar wat houdt die bandencheck precies in? En verschilt die check bij elektrische auto's? Ik praat erover met Thomas van Dalen van de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche, en Sjors ten van de Vereniging Elektrische Rijders. Beginnen met jou, Thomas. Wat is nu toch die bandencheck? Kort samengevat kun je zeggen dat de bandencheck bestaat uit drie stappen: controleren van de bandenspanning, checken of de banden nog goed en veilig zijn en zorgen dat je de juiste banden hebt of koopt. Als je regelmatig de bandencheck doet, rij je zo veilig, duurzamer en goedkoper. Aha, en hoe vaak moet ik de bandencheck doen? Ja, wij raden aan om de bandencheck één keer in de twee maanden te doen. Een handig ezelsbruggetje kan zijn om het aan het begin van elke schoolvakantie te doen. Bijkomend voordeel is dat je dan zo veilig en prettig mogelijk rijdt als je op vakantie gaat. Terug naar de drie stappen van de bandencheck. Zou je die nog wat meer kunnen uitleggen? Beginnend met het controleren van de bandenspanning? Tuurlijk. Misschien sta je er niet bij stil, maar banden verliezen lucht langzaam. Ook als je auto stilstaat. De druk in je banden, de bandenspanning, wordt steeds lager. Dat is onveilig, want de banden hebben minder grip op de weg. Daarnaast heb je hogere brandstofverbruik en meer slijtage van je banden. Je hebt meer kans op een klapband. Regelmatig checken dus. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat niet iedereen weet hoe dit moet. Kan je daar wat meer over vertellen? Je auto vertelt je precies wat de beste bandenspanning is. Bandenspanning vind je in het instructieboekje, maar ook wel vaak op de binnenkant van de deur van de bestuurder of het tankklepje. Daar zie je verschillende bandenmaten staan elk met zijn eigen adviesspanning. Jouw bandenmaat vind je op de zijkant van de band. Zo heb je binnen no time de adviesspanning gevonden en kan je je banden oppompen. Een tip: zorg dat je het bij koude banden doet. Heb je toch langer dan een kwartier gereden, tel dan 0,3 bar bij de bandenspanning op. Duidelijk. De tweede stap was het controleren of de banden goed zijn. Hoe doe ik dit? Eigenlijk door te kijken naar twee dingen. 1. Zijn je banden beschadigd? Zitten er scheuren in, bobbels? dat kan gevaarlijk zijn. En twee, zit er genoeg profieldiepte op de banden? Daarmee bedoelen we de diepte van de groeven die je in je banden ziet. Het profiel is belangrijk voor de grip op de weg. Bij zomerbanden kan je dat makkelijk doen door een munt van 1 euro in de groeven te plaatsen. Zie je dan vanaf de zijkant de gouden rand, dan zijn je banden aan vervanging toe. Bij een winterband kun je hetzelfde trucje wel gebruiken, maar met een munt van 2 euro. Dan kan het dus geen kwaad om altijd wat los geld in je auto te hebben. En stap 3. Hoe weet ik dat ik de juiste banden heb? Wat de juiste banden zijn hangt af van je situatie. In Nederland zit je met zomer- of winterbanden of all-season banden meestal wel goed. Maar ga je op wintersport, dan kan het zomaar zijn dat je verplicht bent om op winterbanden te rijden. Die hebben een alpien symbool, bergje met een sneeuwvrok. Doe je dat niet, dan breng je jezelf en anderen in gevaar en riskeer je een flinke boete. En als ik nieuwe banden koop, waar moet ik dan op letten? Kijk als je nieuwe banden koopt naar het bandenlabel of vraag ernaar bij de verkoper. Dit vertelt je hoe zuinig de banden zijn, hoeveel grip de banden hebben bij nat wegdek en hoeveel geluid de banden maken. Het bandenlabel vertelt je ook of ze geschikt zijn voor sneeuw. Laat je bij twijfel altijd adviseren door een bandenspecialist. Dan weet je in ieder geval zeker dat je de goede keuze maakt. Dankjewel Thomas. Ik ga zeker bij de start van alle schoolvakanties de bandencheck doen. Maar ik heb zelf een elektrische auto. ten Tijen van de Vereniging Elektrische Rijders. Hoe zit dat? Moet ik dan met andere zaken rekening houden? Ja, die bandencheck is in principe hetzelfde, maar bij elektrische auto's zijn er wel wat zaken waar je rekening mee moet houden. Want een hogere bandenspanning betekent eigenlijk dat je meer actieradius hebt. Dus met een hogere bandspanning kom je gewoon verder met je auto. En daarnaast zijn er nog wel wat zaken in je auto eh, om je actieradius te vergroten. Denk daarbij aan de eco-modus of denk daarbij aan de verwarming of de airco niet gebruiken als je het niet nodig hebt. En dat geldt natuurlijk ook voor benzineauto's, want die gebruiken in dat soort situaties ook meer benzine. Krijg je automatisch een waarschuwing als de bandenspanning te laag is? Ja, dat doen elektrische auto's wel, net als de meeste moderne auto's overigens. En ehm, dan krijg je eigenlijk een waarschuwingslampje, maar je zegt het eigenlijk zelf al, op het moment dat je het lampje krijgt, is het eigenlijk al te laat. Ook zelf de bandenspanning controleren dus. Check. Zijn er nog andere zaken waar ik als elektrisch rijder rekening mee moet houden? op het gebied van banden? Ja, elektrische auto's zijn natuurlijk een stuk zwaarder dan auto's met een verbrandingsmotor. Dus je moet eigenlijk banden hebben met een hoog draagvermogen. Dat zijn eigenlijk extra stevige banden. En ook slijten banden van elektrische auto's iets sneller. Dus het is goed om vaker je profieldiepte te controleren. Bedankt Thomas van Dalen en Sjors Tijen voor de duidelijke uitleg. Ik doe aankomende vakantie zeker voor vertrek de bandencheck. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL.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 prachtige van China en hier in de show bij eh, ZVL. You could have been with me. Nou, je bent bij mij, dus dat zit helemaal goed natuurlijk op deze zondagmorgen. En Gary en de Pacemakers hoorde je voor met een legendarische Ferry Cross the Mercy. Even over de rivier heen en weer, heen en weer. Ja, we zijn hier met z'n allen aan het kletsen over eh, de passion dat in onze eh, mooie teneuzen gaat plaatsvinden. Oh, we zijn echt benieuwd hoe dat eh, gaat lopen hoor. Echt waar, dat is een heel eh, gebeuren natuurlijk. En eh, daar wordt van alles voor gedaan. En de voorbereidingen zijn in Hilversum alvast begonnen geloof ik dus. En de gesprekken hier ook. Nou, je gaat het allemaal wel meemaken hier binnenkort in ons eigen Zeeuws-Vlaanderen. Tijd voor een mooie Duitse ballad. Udo Jurgens. Merci, merci, merci. für die Stunden, Cherie, Cherie, Cherie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Cherie, sei nicht traurig, muss ich auch von adieu, adieu, adieu. Deine Tränen tun weh, so weh, so weh.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 En ik trek het niet om dat te bespreken. Het breekt me. Oh, ik weet het allemaal nog even niet, dus vergeef me. Je verdient. Zijn we oké of zijn we nog boos? Want alles is zwaar. En zitten we vast in wat ik geloof? Of is het al klaar? Wat ben ik dan straks voor jou? Oh, want alles doet zo'n pijn omdat ik zoveel van je hou. Oh, oh, oh. mezelf er toch weer in kwijt. Dan heb ik spijt, want oh, ik zie het allemaal zo even niet. Dus vergeef me, ik vind het moeilijk om u alles te geven. En ik trek het niet om dat te bespreken. Het breekt me, oh, ik weet het allemaal nog even niet. Dus vergeef me als ik straks weer Want ik raak mezelf er toch weer in kwijt. Dan heb ik spijt, want oh, ik zie het allemaal zo even niet. Dus vergeef me, ik vind het moeilijk om nu alles te geven. En ik trek het niet om dat te bespreken. Het breekt me, oh, ik weet het allemaal nog even niet. Dus vergeef me. De laatst verschenen single van Mo Vergeef me. Ja, nog maar een eh, paar weken oud dit prachtige nummer. En daarom wel in de show natuurlijk. Want we houden hier wel van lekkere muziek en mooie muziek. Zoals deze dus. En Udo Jurgens met Merci Sherry. Ach, wat een prachtige klassieker. Ik eh, zou je op de hoogte houden hoe het hier gaat met eh, de, de mini-bars. heet dat geloof ik hè? <laughs> Ja, die mini-chocolaatjes, die mini-marsen, die mini-bounties, die mini van alles nog wat. Nee, we krijgen de doos niet leeg dit eerste uur. Dus eh, ik ga hier de weddenschap die ik eh, heb aangegaan met mijn collega's hier hartstikke verliezen. Het is even niet anders, maar het is wel beter voor de lijn dus. Ehm, even kijken, oh wat hebben we nu weer staan? Een prachtig zwoelnummer. Hmm, Chris Isaac. Wicked Game. Hmm. En dat allemaal hier bij ZVL. Over een minuut of negen gaan we het tempo weer een beetje omhoog gooien in het tweede uur. Dus blijf hangen, blijf bij ZVL. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never Prachtig toch? Nou, daar kom je toch helemaal van bij van dit nummer. Prachtig, prachtig, prachtig. Wicked Game. Aan het einde van het eerste uur. Zometeen het tweede uur ga ik weer lekker veel muziek voor je draaien. Iets meer tempo. En eh, straks ook een reportage van Jeroen van Gent. En ik ga je ook meer vertellen over wat er allemaal te beleven valt bij ZVL later vandaag hier op jouw eigen streekoproep. Maar tot besluit van dit uur. Och, wel een heel ouderwets nummer hoor. Wel een beetje gedateerd. Maar ja, het was wel waar in die tijd. En we gaan ook een beetje terug naar die tijd. Waar mannen de dienst een beetje uitmaken. En ook een beetje ja, de rolverdeling uh, bepaalden. Luister mee naar Paul Enka. You're having my baby. Tot zo meteen. Having my baby. What of saying how much you love me. Having my baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes. I'm happy in knowing that you're having my baby. You're the woman I love, and I love what it's doing to you. Having my baby. You're a woman in love, and I love what's going through you. The need inside you, I see it show.